Zes uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Tientallen activisten hebben vlakbij Minneapolis in Amerika... een bronzen standbeeld van de ontdekkingsreiziger Christopher Columbus van zijn sokkel gehaald. De activisten zeggen dat de reizen van de Italiaanse ontdekker van Amerika... hebben geleid tot de kolonisatie en genocide van hun voorouders. Na afloop zongen ze en maakten ze muziek. In Richmond, in de staat Virginia, werd eerder al een Columbus-standbeeld in een meer gegooid. En in Boston werd een Columbus-beeld onthoofd. Minneapolis is ook de stad waar George Floyd op 25 mei om het leven kwam. Archeologen hebben in China een gebeeldhouwd vogeltje ontdekt dat meer dan 13.000 jaar oud is. Volgens de ontdekkers is de mini-sculptuur het oudste tot nu toe bekende Chinese kunstwerk. Het vogeltje van 2 bij 1 centimeter is gehouwen uit dierlijk bot dat door verhitting zwart werd gemaakt. De vondst toont aan dat in Oost-Azië al veel eerder dierensculpturen werden gemaakt dan tot nu toe werd gedacht. Amerikaanse voetballers hoeven niet langer te blijven staan als het volkslied wordt gespeeld. De voetbalbond schrapt de regel die dat gebood, na protesten van de Amerikaanse voetbalvrouwen. De regel werd ingevoerd om te voorkomen dat voetballers uit protest tegen racisme zouden knielen tijdens het volkslied. De bond zegt nu dat die regel een fout was. De Belastingdienst ontvangt sinds de uitbraak van de coronacrisis veel meer meldingen van poging tot phishing, waarbij de oplichter zich voordoet als de Belastingdienst. Normaal zijn er 2000 meldingen per week en dat liep de afgelopen maanden op tot maximaal 12.000 per week. De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk frauduleuze domeinnamen te blokkeren. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe regen. Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen droog met meer zon. Het kwik loopt op naar 18 tot 22 graden. Vrijdag wordt het flink warmer met 24 tot ruim 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.